Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Het dodental van de natuurramp in Afghanistan is naar beneden bijgesteld. Er zijn tussen de 300 en 500 doden, heeft het Franse persbureau AFP van lokale autoriteiten gehoord. Kort na de aardverschuiving werd het aantal doden nog op 2100 geschat. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat er nog overlevenden worden gevonden. De hulp richt zich nu op de zeker 4000 mensen die hun huizen kwijt zijn. Door de aardverschuiving is een groot deel van een bergdorp in het noordoosten van Afghanistan weggespoeld. Een brandende berg veroorzaakt veel rookoverlast en stank in en rond Tilburg. De rook is tientallen kilometers verderop te zien. De bergmatrassen, zo groot als een half voetbalveld, ligt op het terrein van een afvalverwerker in Tilburg. Volgens de brandweer duurt het zeker nog tot het begin van deze avond voordat het vuur onder controle is. De oorzaak is nog onbekend. De vrijlating van de zeven Europese waarnemers in Oekraïne is een stap in de goede richting, zegt de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken. De OVSE-waarnemers werden acht dagen vastgehouden door pro-Russische activisten. Kerry vindt wel dat er meer moet gebeuren. Zo moet Rusland volgens hem zijn steun intrekken aan activisten die regeringsgebouwen bezetten. Kerry sprak vandaag telefonisch met zijn Russische collega Lavrov. Onder meer over de tientallen doden bij redden in de Oost-Oekraïnse stad Odessa. Een eliteschool in België is in opspraak geraakt omdat zes leerlingen tijdens een schoolreisje groepseks hebben gehad met een 16-jarige medeleerlingen. De jongens zijn van de school gestuurd. Volgens de omroep VRT had het meisje toestemming gegeven voor de groepseks, maar zij is niet geschorst. De school staat bekend als prestigieus. Ook koning Filip en prins Laurent hadden er les. Het weer veel zon, maar langs de noordkust wat meer wolken.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij hier op ZFM Zandvoort. En dat alles alweer in de 24e jaargang van de lijst. Aflevering 16, 18 april 2014. In de lijst deze week 19 stijgers, 5 zittenblijvers, 14 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat twee platen de lijst moeten verlaten. Eminem en Rihanna doen dat met de manste na 14 weken. En Love Me Back to Life van Celine Dion is na 11 weken uit de lijst verdwenen. Clean Bandit, Rather Be. Dat is de beste plaats van deze week. Althans, in het aantal plaatsen in één keer omhoog. Zij stijgen er namelijk 11. De snelste daler die is in handen van Yellow Claw en Rochelle. Shotgun zakt er 11. In de zevende week zakte die al van 21 naar 32. Een langsgenoteerde plaats stond vorige week op 38. Nu 14 weken in de lijst zakken twee plaatsen naar de onderste plek van de lijst nummertje 40. Nummer 39, die is de verstomping. Look Right Through in de 12 week zak het van 31 naar 39. Gary Barlow, Let Me Go, is ook zakkend in de 11e week. Vorige week nog 33, deze week 38. Straks op 37 dan de eerste binnenkomen. Maar eerst die plaat die er alweer 14 weken in staat. Zakkend naar nummer 40, Little Mix en A Move.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 Milky Chance, dat is een samenwerking eh, uit Kassel. Clemens Repheim en Philip Douth. Repheim speelt in een jazzgroep en Douth is op dit moment werkzaam als DJ. In 2012 brengen ze samen het nummer Stolen Dance uit... en een jaar later is het nummer terug te vinden op het album Zenith Harry. Stolen Dance die bereikt in Luxemburg, Zwitserland en Oostenrijk op dat moment de eerste plaats. Ook in Thuisland, Duitsland is de single natuurlijk erg succesvol met een tweede plaats. Begin 2014 gaat de plaat het opeens weer heel goed doen en bereikt ze een nummer 1 hit. En die nummer 1 hit, die bereiken ze in ons kikkerlandje. En op de een of andere reden is de plaat nu weer populair aan het worden in geheel Europa. Nummer 37, de eerste binnenkomer. Milk a Chance. Dit is Stolen Dance op CFM. was a crisp, cold Sunday night on a Long Island Railroad train speeding towards New York City. It was a scene out of a movie, like Say Anything. A young man proposed to his girlfriend playing a Justin Timberlake song. They were so in love. You almost never see that. We don't know who these people are or what their story is, but maybe you do. We're making a documentary about finding love. Have you seen this couple? Oh, want from you is to see you tomorrow. And every tomorrow, maybe you me borrow your heart. And is it too much to ask for every Sunday? every other day to start. Love is not something you can really look for. It's not scripted. It just happens. You find love and then you lose love, and then you have to work to find, find again, it again. and then you lose it. I think if you really like, you know, grow yourself and get to really know yourself first, and you can find love. We heard this crazy story from a friend about a couple that proposed on the Long Island Railroad, and now we're trying to find them. Maxwell, and today in studio, I'm here with a couple of documentarians who are trying to find this couple. The theme song to this couple's future is Justin Timberlake's epic love song, Not a Bad Thing. We are looking for you to help us find this guy and this girl. I think when you publicly propose to somebody, it really inspires love all around. Proposals, you plan it in your head, you plan it on paper, in the end, it's just who you're asking to marry you and spend the rest of your life with.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 This has got to be done. I think it's like a very brave thing to look for love, to fall in love, and to ask someone to love you back. Good, let's go. My heart's racing. I can't. I just can't. I'm gonna walk up and be like, yo, we've been looking for you. seen them, but I have not. Once you're in love, you're in love. You can't control that. It's not an off and on switch. Love is not doesn't go in a straight line. They're like curves and twists and turns and bumps. Love. <laughs> love finds you. Yeah, it, it finds you. such a bad thing 21 years later, we're here, and this guy has appeared. <laughs> Four years ago. Six years later. Yeah. Engaged. You see the ring? We just got engaged. No. think their story is a reminder that romance isn't dead and that you can still look around and see love everywhere. It's romantic. <laughs> It's romantic proposal. It's not just sitting on a bed and saying, "Oh yeah, by the way, here's a ring." You know. No, I thought it was a little bit. No, it wasn't that. That's, that's what it was. Sure. Yeah. I have to say, it was meant to be, right? Yeah. Yeah, like we on an uh, investigation or something. Just double check the address. Might be them. Let's go. All right, let's. voor My Love. Vorige week kwamen die binnen op 36, deze week twee plaatsen omhoog. Nee, die nummer 34 dus. American Arthurs, een van de zittenblijvers. Best Day of My Life op 35. Justin Timberlake, Not a Bad Thing, daarvoor op 36. Justin ging ook omhoog in zijn tweede week van 39 naar 36. Jack Jones die woont in Londen en producer en tekstschrijver is hij van beroep. In 2013 verschijnt zijn eerste productie, dat was Go Deep. dat eh, succes staat in schril contrast met de plaat die hij nu gaat uitbrengen, I Got You. Grote hit aan het worden, een samenwerking met Duke Dumont. deze week bereikt hij dus de nummer 33 van de 40 beste in Europa. Duke Dumont en de Britse Jack Jones en I Got You. En en Cannonball. Dan gaan we even een hele grote stap maken meteen naar nummer 7 toe. Want ik ga om 4 uur weer weg. De Euro Breakdown nou vandaag inderdaad in maar 1 uurtje. We hebben de onderste 10 zo'n beetje gehad. En we gaan dan gewoon verder met de nummer 7. Eén van de snelste stijgers, zo niet de snelste stijger van deze week. In handen van Clean Bandit. gaat er 11 eh, omhoog van 18 naar nummer 7. Dat alles in hun eh, vijfde week. week omhoog van 9 naar 6. Everjack en 10 Feet Tall. Dan gaan we nog een plekje verder omhoog. Dan vinden we Beyoncé en JC Drunk in Love in de zesde week omhoog van 7 naar 5 toe. I've been drinking, I've been drinking. I get filthy when that get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. cause I'm ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you. resting under these lights. Boy, I'm drinking. Walking in my last seven living. I'm rubbing on it, but rubbing. If you scared, call that reverend. Boy, I'm drinking. Keep my brain right. I'm on the front yeah, gangsta wife. Do his shit, he sweat it out like wash rags. He wet out. Boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy's horse. Then I fill the tub up halfway. Then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard. graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all and it's good, good. we walk up to the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, Omdat ik jullie toch eigenlijk nog de complete top 3 wil geven tot de klok van 4 eh, uur. Your Breakdown vandaag een uurtje korter dan uh, normaal gesproken. Moeten wij laatste nummer 5 even afbreken. Beyoncé, Jesse, The Strong in Love.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 Maroon 5 en de Lucky Strike. Vorige week nog zakkend uh, van 2 naar 3. Nu weer omhoog van 3 naar 2 toe. B.O.B. en Priscilla, John Joe. You take off your mask and take off your costume And if anyone asks you're taking a smoke break Drinking some coffee But everyone knows what you're doing bus move slower just cause you got somewhere to go. So you take a few pills in Beverly Hills. But if anyone asks you, got a prescription, you got an addiction, who do you think that you're fooling? something. Everybody got a grip on the something. Even if it's just a feel, the response of a feel. maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times, hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on the diet. So what you hiding? smashed too many freaks, had too much to drink, I mean, had too much to drink. Left the club, ended up in custody, random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, clumsy me. Well, at least I admit it. Cause the worst you could do is to do it and not be man enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I become. But that what you judge, you become. The path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible. When I told them my dreams, they just said it ain't logical. Now I can see it, it's optical, optical. is de nummer 1 nog steeds in handen van Jesse G. Haar tender staat ondertussen alweer 9 weken in de lijst van Europa.